Het lek werd ontdekt door RTL Nieuws. Allemaal persoonlijke informatie, zoals namen, e-mailadressen en rekeningnummers waren in te zien. En inmiddels is het lek gedicht. In Spijkenisse is opnieuw een explosieve stof gevonden in een flatgebouw. Twaalf woningen zijn daardoor ontruimd. Gistermiddag was het daar ook al raak. Ook toen vonden agenten dezelfde stof die kan worden gebruikt om bommen te maken. En even daarvoor waren twee mensen aangehouden omdat ze iemand bedreigden met een vuurwapen. En het boerenprotest in Zwolle lijkt afgelopen. Urenlang stonden er trekkers en boze boeren voor het provinciehuis. Ze wilden in gesprek met de burgemeester vanwege de stikstofregels. En door die regels is het lastig om aan een natuurvergunning te komen. De boerenbedrijven die toch zonder die vergunning doorwerkten kregen een boete en dat is onterecht, zegt deze boer. Het doel van de, vandaag is gewoon echt alleen maar te laten zien om, eh, dat we dit echt niet pikken. We pikken het gewoon niet dat de dwangsommen gestuurd worden. En dat de boerengezinnen eh, kapot gemaakt worden. Twee actievoerende boeren zijn opgepakt. En in China wordt de boel binnenkort waarschijnlijk weer wat versoepeld. Er golden in dat land nog steeds super strenge coronaregels. Bij één besmetting moet soms een hele buurt in lockdown. En dan is het lastig om aan eten te komen. En de Chinezen zijn daar kwaad over. De Chinese overheid zegt nu dat ze gaan kijken naar een meer mensgerichte aanpak van corona. Red Bull, ja, Elvoe is het, peach ice. Ja, ik ken hoop, maar ik kan ze allemaal wel opnoemen, maar... Eh, nou, dan staan we hier nog even. Ja, je kan dus vapen in allerlei smaken, maar die smaakjes zijn vanaf 1 oktober volgend jaar verboden. Ze mogen dan dus alleen nog maar naar tabak smaken. Het verbod komt er omdat veel mensen verslaafd zijn aan de smaakvolle vape. Je gaat ook heel tijd gewoon door omdat het lekker is of zo toch. En je voelt er niet echt wat van. Niks door me heen gaat er naar ruiken. Dus je bent van, ah, oh, ik kan hier vapen, ik kan daar vapen. Vanaf 1 januari mogen verkopers geen nieuwe smaken meer inslaan. En ze hebben dan ook tot oktober om hun voorraad op te maken. Krijg je nog het weer. Een grijs dagje vandaag met in het oosten wat meer wolken dan in het westen. Graadje of 6 is het. Morgen in het noorden wat zon. Alleen in Limburg kans op natte sneeuw. En dan ietsjes kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Vooral het verkeer bij Amsterdam staat behoorlijk vast vanmiddag. Het komt door de nasleep van een ongeluk bij de afrit Watergraafsmeer. De rijstroken zijn daar weer open op de Ring Oost richting Utrecht... maar er staat wel nog steeds file. En ook het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat vast... tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar is de vertraging een kwartier. Bij de Koentunnel stond het verkeer ook helemaal vast... maar dat gaat langzaam maar zeker ook weer de goede kant op. Wat ook opvalt is de N516 van Zaandam naar Oostzaan...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 I'm in real big trouble. I'm in real big trouble. You got anything to say, girl? Someone please call 911. Yeah, yeah. Pick up the phone, yo. Tell them I just got shot down. Tell them I just got shot blood, you Fill my body.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 Volgens de rechter zag de man de trein niet door mist en regen. En een ledenapp van Forum voor Democratie is lek. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de gegevens van 92.000 mensen op straat liggen. Zo gaan om telefoonnummers, adressen en bankgegevens.